9 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Na het weekend gaan bouwvakkers bij de Merwedebrug verder met het bouwen van stijgers. Woensdag werd het werk stilgelegd omdat vijf mannen onwel waren geworden bij de brug. Volgens de arbeidsinspectie hadden ze een verdoofd gevoel in de tong en last van hun keel. Onderzoek naar de herkomst van de klachten heeft nog niks opgeleverd, zegt Rijkswaterstraat... dat luchtmonsters heeft laten onderzoeken. De Merwedebrug werd 5 oktober uit voorzorg afgesloten voor zwaar vrachtverkeer. In de draagbalken van de brug waren haarscheurtjes gevonden. Sinds 11 oktober mogen er helemaal geen vrachtwagens meer over de brug rijden. Agenten die op straat werken zijn kritisch op de bureaucratie bij de politie. Uit de medewerkersmonitor die voor het eerst sinds de vorming van één korps in 2013 is gehouden... blijkt dat politiemensen lager scoren op werkplezier dan de gemiddelde Nederlandse werknemers. Ook hebben agenten vaker dan gemiddeld werkstress, doordat volgens veel agenten de werkdruk hoog is. Politieagenten vinden hun werk vaak ook bureaucratisch. Zo zeggen veel mensen dat ze voor alles en nog wat een formulier moeten invullen. En voor bijna alles toestemming moeten vragen. Ook vinden agenten het heel moeilijk om iets op informele wijze te regelen. De FBI begint weer met een onderzoek naar e-mails van Hillary Clinton. In een onderzoek dat aanvankelijk niks met Clinton te maken had zijn e-mails ontdekt die mogelijk toch betrekking hebben op haar. Deze mails kunnen van belang zijn voor het afgesloten onderzoek naar de tienduizenden e-mails die Clinton als minister van Buitenlandse Zaken via een privéadres had verstuurd. FBI-directeur James Comey schrijft in een brief aan het Amerikaanse congres dat hij opdracht heeft gegeven om te onderzoeken of in de nieuwe e-mails belangrijke geheime informatie staat. En dan het weer. Vanavond steeds meer opklaringen. Vannacht koelt het flink af tot een graad of drie. En er is kans op mist. Morgen is het eerst grijs. Maar later op de dag op steeds meer plaatsen zon. Het blijft morgen droog en het wordt dan ongeveer 15 graden.